Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Ziekenhuizen betalen vertrekkende bestuurders nog steeds forse afkoopsommen. Vorig jaar kregen 13 bestuurders samen 3,3 miljoen euro, zegt vakblad Medisch Contact. Volgens het onderzoek komen vier vertrekpremies uit boven de norm van maximaal één jaar salaris. Die beloningscode geldt sinds 2009 voor bestuurders in de gezondheidszorg. Geldere ziekenhuizen keerden de hoogste premie uit. Bestuurder Imkamp kreeg bijna 4 ton. Voor de tweede keer in een week is tussen Indonesië en Australië een boot met vluchtelingen gekapseist. De boot was op weg naar Christmas Eiland. De Australische premier Gillard zei dat er ongeveer 130 mensen aan boord waren, van wie er zeker 123 zijn gered. Vorige week donderdag kapseisde een boot met voornamelijk Afghaanse vluchtelingen. Ruim 100 mensen konden toen worden gered. De overheid, beleggers en bouwers slaan de handen ineen om iets te doen aan de leegstand van kantoren. Ze ondertekenen vandaag een convenant dat moet leiden tot minder leegstand. Per regio zal worden bekeken of het zinvol is nog te bouwen en op welke plaats. Ook wordt geholpen bij het zoeken naar een andere bestemming voor kantoren. Verder kan de sloop van panden voor een deel worden betaald uit een nieuw fonds waarin alle partijen geld storten. In New York is de filmmaker Nora Ephron overleden. Ze schreef onder meer de scenario's voor de films Silkwood en When Harry Met Sally. Ze regisseerde Sleepless in Seattle en You've Got Mail, allebei met Tom Hanks en Meg Ryan. Ephron schreef ook boeken. Haar roman Heartburn uit 1983 gaat over haar stukgelopen huwelijk met journalist Carl Bernstein, bekend van de Watergate-affaire. Nora Ephron was 71 jaar. De molens van Kinderdijk lijken van de ondergang gered. De gemeente Nieuw-Lekkerland heeft ze zoals verwacht voor het symbolische bedrag van 1 euro overgenomen. De gemeente staat nu voor een miljoen euro garant bij de bank. Met die garantstelling denkt de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk eh, dat weer aan alle verplichtingen kan worden voldaan. De beheerder van de molens zat met een tekort van 9 ton. Het weer vanochtend bewolkt met hier en daar regen. Vanmiddag op veel plaatsen droog en dan breekt de zon af en toe door.